Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Enorme explosies en dikke rookwolken in het zuiden van Beirut, in de hoofdstad van Libanon. Het Israëlische leger zegt dat ze daar het hoofdkwartier van Hezbollah hebben aangevallen. Je hoort correspondent Daisy Moore. Iedereen staat hier nog na te trillen. Dit waren echt gigantische explosies, aanvallen. De grootste sinds dit alles eh, begon. Een nieuwszender van Hezbollah zegt dat er vier gebouwen zijn verwoest. Volgens een Libanese veiligheidsbron was het de grootste Israëlische aanval op Beirut sinds het begin van het conflict. Over slachtoffers is nog niks bekend. Twee jongens van 13 uit Groot-Brittannië moeten 8,5 jaar de cel in... voor het doden van een man van 19. Gebeurde in de buurt van Birmingham. De man had de jongens, die toen 12 waren, gevraagd om van een bankje af te gaan in het park. De twee staken hem daarna neer en schopten en sloegen hem. Ze zijn de jongste veroordeelden voor moord in het Verenigd Koninkrijk in ruim 30 jaar. De reddingsdienst moest vandaag in actie komen op de Waddenzee. Een groep kinderen en hun begeleiders moesten van een zeilschip worden gered. Er was water aan boord gekomen. Waarschijnlijk was het schip lek. De kinderen kwamen uit Duitsland en ze zijn veilig naar land gebracht. Het schip wordt naar Harlingen gesleept. Het Gouden Kalf gaat naar ja, dat horen we over een uurtje. Want acterend en regisserend Nederland zit alweer helemaal in de glam. Straks is de uitreiking van de Gouden Kalveren. De belangrijkste prijzen in ons land voor films en series. De film Hardcore Never Dies maakt kans op drie beeldjes. Net als de serie De Joodse Raad. Wie er winnen, ja, dat weten we over een paar uurtjes. Dan nog het weer. Er zijn veel buien. De wind gaat ook nog wel weer even liggen. Morgen krijgen we van alles wat. Bewolking, zon, regen en het wordt koud, een graad of 13.